7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De helft van de Nederlanders vindt dat een overschot op de landelijke begroting... vooral besteed moet worden aan salarissen in de publieke sector... zoals in het onderwijs en de zorg. Dat is een van de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek van Ipsos... in opdracht van de NOS. Ook meer blauw op straat en extra geld naar de woningbouw wordt belangrijk gevonden. Minder populair is extra geld naar defensie... en de bouw van nieuwe wegen of een luchthaven in zee. Een klein deel van de Venezolaanse oppositie wil praten met de regering Maduro... zonder deelname van oppositieleider Guaido, schrijft persbureau AP. Vier leiders van kleinere oppositiepartijen tekenen live op de staatstelevisie... een overeenkomst met de regering om het gesprek aan te gaan. Het zou voor het eerst zijn dat een deel van de oppositie op eigen houtje... met Maduro gaat onderhandelen. Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de N379 in Valtermond in Drenthe... zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Een derde persoon raakte zwaar gewond. Over de toedracht van het ongeval en de identiteit van de slachtoffers... kan de politie nog niet zeggen. Prinses Irene krijgt een eigen bos. De prinses, die onlangs haar 80ste verjaardag vierde... wordt daarmee door de Stichting Nationale Boomfeestdag bedankt... voor haar jarenlange inzet voor de natuur. Het Irenebos komt in Alphen aan de Rijn... waar volgend jaar op 18 maart de Nationale Boomfeestdag wordt gehouden. Het stuk beslaat 2000 vierkante meter en telt 225 bomen en struiken... die een voedselbos, een bijenbos en een klimaatbos moeten vormen. Het weer is op de meeste plaatsen droog. Wel kan er in het zuiden lokale mistbank ontstaan. Later vandaag een mix van zon en stapelwolken met in het noorden een bui. De temperatuur ligt tussen de 15 en 17 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekende mogelijk zomerse temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen nog steeds veel vertraging tussen Knoop het Kooimeer en Beverwijk-Oost. 9 kilometer stilstaan. De rechterrijstrook is nu nog dicht. Op de A10 eh, Ring Noord richting Zaanstad bij de Koentunnel.